Dik de Hark met het NOS Journaal. De Tweede Kamer wil nu weten hoe het zit met de Europese financiële steun aan Griekenland. De Kamerleden zijn daarvoor vervroegd teruggekeerd van reces. Ze waarderen het excuus dat premier Rutte heeft aangeboden over de verwarring over de hoogte van de steun aan Griekenland. Na de eurotop in juli zei Rutte dat de Grieken 109 miljard euro steun krijgen, waaraan de banken 50, 50 miljard euro bijdragen. In werkelijkheid dragen de landen alleen al 109 miljard bij en komt het bedrag van de banken daarbovenop kabinet moet nu met een uitgebreide uitleg komen. Het Openbaar Ministerie heeft 22 jaar cel geëist voor de dodelijke schietpartij tijdens het festival Rio aan de Rijn in Arnhem. Vorig jaar schoot een 30-jarige man op het drukbezochte feest een vijand dood. Twee omstanders raakten gewond. De OM neemt het de man zeer kwalijk dat hij op klaarlichte dag het vuur opende in een mensenmassa. De moord op het 48-jarige slachtoffer uit Den Haag was een vergelding voor een schietpartij op Curaçao in 2004. Daarbij werd de man die nu is aangeklaagd vijf keer geraakt. De oliefonds van het Noorse staatsbedrijf Statoil is veel groter dan gedacht. Vorige week ontdekten de Nooren twee olievelden in de Noordzee. Berekend is nu dat ze samen tussen de 500 miljoen en 1,2 miljard vaten olie bevatten. Het is daarmee de grootste Noorse oliefonds in 30 jaar. Statoil verwacht dat de olievelden binnen 8 jaar in productie kunnen worden genomen. Turken hoeven in Nederland niet in te burgeren. Die uitspraak heeft de Centrale Raad van Beroep gedaan in een zaak die door drie gemeenten was aangespannen. De raad vindt een inburgeringsplicht voor Turkse burgers in strijd met verdragen tussen Turkije en de EU. De inspraakorgaan Turk in Nederland is blij met de uitspraak, maar vindt wel dat Turken in Nederland de taal moeten leren. De sociale netwerksite Facebook was vorige maand voor het eerst populairder in Nederland dan concurrent Huis. Facebook kreeg in juli ruim 7,2 miljoen unieke bezoekers in het Nederland.